Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Orkaan Ian heeft zoveel schade veroorzaakt aan het elektriciteitsnet op Cuba... dat het stroomnet is uitgevallen. De beheerder van het Cubaanse stroomnet zegt dat monteurs de problemen... zo snel mogelijk proberen te verhelpen. De orkaan is over het westelijk deel van Cuba getrokken... en heeft geleid tot overstromingen. Na verwachting wint de orkaan vandaag boven de Golf van Mexico... verder aan kracht voordat hij Florida bereikt. Daar wordt gevreesd voor grote schade... De uitslagen van de illegale schijnreferenda in Oost-Oekraïne... maken de weg vrij voor illegale Russische annexatie. De Russische bezettingsautoriteiten claimen dat mensen in de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson... massaal voor Russische inlijving hebben gestemd. De verwachting is dat president Poetin snel goedkeuring geeft voor annexatie. De meeste vrouwen die in deeltijd zijn gaan werken na het krijgen van kinderen... blijven dat doen als hun kinderen ouder zijn en minder zorg nodig hebben... Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ongeveer de helft van de vrouwen die deeltijd werkt bestaat uit deze groep. Als de overheid wil dat deze vrouwen meer gaan werken... zou voltijd werken lonender moeten worden, zeggen de onderzoekers. Alle tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK... speelden afgelopen dag gelijk in hun oefenwedstrijden. Oranje is ingedeeld in een groep met gastland Qatar, Senegal en Ecuador. Qatar-Chili eindigde in 2-2 in de slotfase miste Alexis Sanchez een strafschop namens de Chilenen... die zich niet wisten te plaatsen voor het WK. Senegal-Iran werd 1-1 en in het duel tussen Ecuador en Japan werd helemaal niet gescoord. Het weer, vooral in de westelijke helft van het land regent het.